Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een kolencentrale gaat dicht om de klimaatdoelen te halen. De Onyx-centrale in Rotterdam gaat de deuren sluiten. De Amerikaanse eigenaar krijgt 212 miljoen euro om de boel op te doeken. Het demissionaire kabinet probeert zo de Urgenda klimaatdoelen te halen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet. Nou, het helpt zeker. Eh, drie eh, megaton eh, scheelt het. Maar bijvoorbeeld vorig jaar werd dat Urgenda-fonds maar net gehaald. Het Urgenda-fonds is 25 minder CO2-uitstoot dan in 1990. Eh, maar of het dit jaar bijvoorbeeld gaat lukken en ook volgend jaar... dat is nog steeds, ook met deze sluiting, nog maar de vraag. Er zijn straks nog drie kolencentrales in Nederland over. Die mogen nog maar voor 35% draaien. Volgens het kabinet maakt dat niet uit voor de energievoorziening. Sportkoepel NOC-NSF vindt dat je ook na 5 uur s middags moet kunnen sporten. Nu lukt het veel mensen niet meer om s'avonds wat aan beweging te doen. NOC-NSF heeft het demissionaire kabinet opgeroepen om sporten tot 8 uur toe te staan. De politie heeft een man uit Den Haag aangehouden na een dodelijke steekpartij. Een man van 26 werd gisteravond neergestoken in een woning. De verdachte raakte ook gewond en is aangehouden in het ziekenhuis. Een flat in Rotterdam wordt bestookt door een plaag van de Faraomier. Dat is een tropische mier die zich heel snel kan voortplanten. Daar zit deze bewoonster helemaal niet op te wachten. Ze leven ongeveer zeven weken en in die zeven weken gaan ze een hele hoop nest fabriceren. En dat gaat dus door het hele gebouw heen. En het barsten van het krioelde van die, eh, die dingen. Ik wil daar gewoon vanaf, want ik vind het smerig. Volgens de bewoonster wil woningcorporatie Vestia haar niet helpen bij het bestrijden van de plaag. Maar tegen de regionale omroep Rijnmond zegt Vestia de vrouw snel te hulp te schieten. Het weer nog bewolkt en regenachtig. Het wordt vannacht niet kouder dan 8 graden. Morgen kan het zelfs een beetje stormen aan zee. Veel regen, wind en een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de meer 3 kilometer met een kwartiertje oponthoud. Een kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daardoor vielen tussen knop en de Raasdorp en Beverwijk Oost. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En dan verder nog eh, de nasleep van de problemen op de A44 eerder vanmiddag. De A44 is overigens weer vrijgegeven in beide richtingen bij de Kaagbrug. De problemen zijn verholpen. Maar nog wel eh, file vielen op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom.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 Now, Molly, Molly McGuire, listen to me when I say my intentions are good. I just want an honest day. But when did my hair become gray? I can't seem to shake that. The break in my heart is not going away. Hey boy, what do you know about Jesus? How do you know if he sees us? Maybe, somehow, Molly. Hey boy, no one but him is gonna on the doorbell. No one but us is gonna tell the tale. And nobody's listening now. Look what they done to the town, can't you see it's changing? I traveled so far to be free, and now it's 1873. I don't wanna fight, I just want a good life But my people and me. dat hij uit New York komt, maar voor het overige weet ik weinig van Dash Hammerstein.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 be no strings to bind your hands. Not if my love can't bind your heart. And there's no need to take a stand, for it was I who chose to start. She said, I see no need sun's light will be dimmed, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. She said, and if we're victims of the night. blind by the light. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning. we got a lot in common. Take the time to find out why we came. Gotta be some soul between a country girl and a city man. We can find, we can find its groove just across the line. Oh, play it sway, boy. York City. I was born in Georgia. Girl, you're looking, oh, babe. Don't you think we ought to get to know each other better? Take the time to find out why we are kin. some soul between a country girl dit is het favoriete album van de maand. We kunnen concluderen dat de comeback niet alleen de comeback van de Zack Brown Band is... maar dat ze ook kunnen mogen en kunnen toeren. Deze titel van het album heeft in zekere zin ook te maken met het feit dat ze terug zijn bij hun sound... en daar is Don't Let Your Heart ook weer een voorbeeld van. you van Nashville country pop houdt, kan 29 Written in Stone van Carly Pierce links laten liggen. Maar voor een ieder met een zwak voor het genre is het nieuwe album van de muzikant uit Nashville een van de betere albums. Dear Miss Loretta is een eerbetoon aan Loretta Lynn. cover van deze week. Voor de cover van Two Shades of Blue blijven we in eigen land. PZN nam het in 1998 op. Dit hier is wat California Country jullie allemaal brengt.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 We luisteren naar Kansas City en Lonely Weekends. I'm going to Kansas I might take a plane. But if I have to walk, I'm going just the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I it all right from Monday morning to Friday night. Oh, those lonely weekends since you left me. I'm as lonely as I can be. Oh, those lonely weekends said you'd be. said you'd be it alright from Monday morning till Friday night. Oh, those lonely weekends since you left me. I'm as lonely as I can be. Als ze nog altijd actief is, komt er weinig nieuw werk meer uit van Wanda. De titelsong van het uit 1961 daterende album staat scherp. De boeren zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ze kunnen wel wat steun gebruiken. De Ier Derek Ryan spreekt een moed in met Thank God for the Farmers. It felt the sun setting on the world and its plans. We didn't have is in good hands From the plate to the table This world the farmers Did we start to lose our way And praise the wrong things Celebrate celebrity Big cars and diamond rings It took a storm to show us Where shelter can be found Australische zangeres Clelia Adams is regelmatig te gast in dit programma. Onlangs heeft ze haar versie van The Last Cheaters Waltz op de plaat gezet. She's going to pieces when he walks in the door. And she just has to see him. She the light. the last cheater's wall. Tijdens een illustre carrière van meer dan twee decennia heeft de Canadese Juno Award winnende singer-songwriter Johnny Reed de harten veroverd van fans en publiek over de hele wereld. De veelgeprezen zanger staat algemeen bekend om zijn lyrische eerlijkheid en muzikale vaardigheid. Zoals blijkt uit een enorme catalogus met hits, platina verkopende albums, 26 Canadian Country Music Awards zes Juno Awards en meerdere uitverkochte nationale arena tours. Who's gonna love you when I die? Who's gonna stand there by your side? Who's gonna dry I know it's selfish, but it's true. I pray that I'm the only man who ever loves you. In Crossroads hoor je hoe breed country in werkelijkheid is. Matthew Ryan nam zijn eerste single Down in Alcohol op in San Antonio, Texas. Het is een authentiek country nummer dat draait om iemands energie zonder een slok alcohol. friend Cuervo, calling in sick to work. Gray goose flying like a firework. Becca Creek lit up last call. Here I am again down in alcohol. Dancing, going haywire, lit up like a moon tower, glowing in the Texas sky. Sparking up a bonfire, burning rubber on tires, a rowdy old Friday night. Every time I reach for an empty glass, I know I'm ready to go. Making my decisions on what it is I'm drinking, liquor already knows. Jim Beam, I just had a one night stand, Jack D. Woke up in my boots again, Hennessy. I can feel the whole room spin. I'm thinking that I might have called an ex girlfriend, Cuervo, calling in sick to work flying like a Voor de afsluiter gaan we naar Texas en Jamie Richards vertelt ons dat alles draait om de muziek. En daar ben ik het roerend mee eens. Tot volgende week. Dag. He don't seem to be much of a singer But he's got this crowd wrapped around his finger. He's wearing nuts a bargain in the middle of July and a pair of skinny jeans ripped way up the side. Oh my. He's got a lot of experts staging his next move and a couple slick bill riders composing all his tunes silly songs. I ain't got nothing to say. I've heard them all before, written a different way, ten times today. It's all about the music, not about the show fooling all these fans, it's almost funny. You probably never wrote a song or paid any dues, and the only soul he's got is on the bottom of his shoes. I'm so confused. They'll all even say it was a hell of a show. He'll make some new fans through the mirrors and the smoke. I gotta say, he looked good with that guitar in his hand. Nobody even noticed that it wasn't plugged in.